uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen willen dat Schiphol opdraait voor de extra kosten... nu er deze zomer een reizigersquotum komt. Vanwege het personeelstekort begrenst Schiphol het aantal passagiers in juli en augustus. Dat betekent dat honderden vluchten worden geschrapt. Reiskoepel ANVR vreest veel faillissementen in de reisbranche. Het Rode Kruis gaat tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer afbreken. De hulporganisatie zegt dat asielzoekers in die tenten aan hun lot werden overgelaten. Eten en drinken zou door het COA worden geregeld... maar asielzoekers zaten daar volgens het Rode Kruis urenlang zonder. De mannen die gisteren in Colombia een Nederlandse toerist doodschoten... hadden vermoedelijk een drugscrimineel als doelwit. Dat zegt de politie tegen Colombiaanse media. Twee mannen openden woensdag het vuur in een restaurant. Het Nederlandse slachtoffer zou aan een tafel naast die van de drugscrimineel hebben gezeten. Een speciaal coördinator moet de problemen met het overbelaste stroomnet in Brabant en Limburg vlot trekken. De provincies en het kabinet hebben hem aangesteld om uit te zoeken hoe het netwerk maximaal kan worden benut. En ook zijn er afspraken gemaakt over investeringen in en uitbreiding van het energienet. In Barneveld wordt volgende week waarschijnlijk een groot stikstofprotest gehouden. Volgens Omroep Gelderland worden tot 30.000 demonstranten verwacht op een terrein van een boer. Volgens de organisatie is het protest met opzet niet in Den Haag... omdat de deelnemers de politiek de rug willen toekeren. En zes wetenschappers krijgen dit jaar de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. De Spinoza- en Stevin-premies worden uitgedeeld aan hoogleraren in verschillende disciplines. De winnaars krijgen 2,5 miljoen euro om verder onderzoek te doen... en de premies worden uitgereikt in oktober. Het weer dan. De dag begint in het noorden met wat bewolking. Verder is er overdag weer veel zon. Het wordt 26 graden in Friesland tot ruim 30 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position.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 Zo'n 50 mensen in Wieringerwerf in Noord-Holland moesten vannacht hun huis uit vanwege een brand. Die was bij een schoenenrecyclingbedrijf, maar niemand is gewond geraakt. En Lieke Martens vertrekt bij Barcelona. De Oranje International heeft nog niet bekendgemaakt bij welke club ze komend seizoen speelt.